Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De avondklok, mag hij nou wel of mag hij niet? Daarover gaat het op dit moment bij het gerechtshof. Een lagere rechter zei eerder deze week... de avondklok is wettelijk niet goed geregeld kabinet ging in beroep en daarom wordt er nu opnieuw naar de zaak gekeken. Het is nog onduidelijk of er vandaag al een uitspraak komt, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Sowieso zal eh, de hele dag zal de bespreking eh, duren en dan horen we pas eh, daarna wanneer we het antwoord krijgen van het Hof. Mocht ook deze rechter een streep door de avondklok zetten, dan is er nog een alternatief. Het kabinet heeft een spoedwet gemaakt waar de Eerste Kamer mogelijk vandaag nog een klap op geeft. Het is sowieso een drukke dag in de rechtszalen. Een man uit Pakistan heeft opnieuw 10 jaar cel gekregen voor het plannen van een aanslag op Geert Wilders. De man reisde 2,5 jaar geleden naar Den Haag met plannen om de PVV-leider te doden. Daar werd hij al eens voor veroordeeld, in hoger beroep nu dus nog een keer. Alleen 70-plussers mogen per post stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen volgende maand. De Partij voor de Dieren wil de briefstemmen ook mogelijk maken voor bijvoorbeeld jongeren met een kwetsbare gezondheid. Maar de rechter vindt dat niet nodig, dat je bij de verkiezingen al twee dagen extra de tijd hebt om te stemmen. In Frankrijk mogen komende zomer weer festivals worden georganiseerd. Natuurlijk zijn er nogal wat regels. Zo mogen er niet meer dan 5000 bezoekers tegelijk zijn. Iedereen moet verplicht zitten en dansen is verboden. Vooral met dat laatste zijn festivalorganisatoren niet blij. Zij denken dat maar weinig mensen een kaartje kopen als dansen er niet in zit. De man die Billie Eilish bedreigde heeft een contactverbod gekregen. Betekent dat hij nu altijd een paar honderd meter afstand van haar moet houden. De zangeres had de rechter daarom gevraagd omdat de man haar al een tijdje lastig valt. Hij stuurde dreigbrieven en zou tegenover haar huis hebben gekampeerd om haar in de gaten te houden. De Amerikaanse entertainment site heeft een rechtbankverslag in handen. Daarin staat dat de man Billie Eilish ook met de dood bedreigde. Daar doet de politie nog onderzoek naar. Krijg je het weer nog. Vanmiddag trekken wolken over het land, maar je ziet de zon ook vaak. Het blijft droog en een graad of 10. Dit weekend wordt het nog warmer en ook nog zonniger. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 heeft in hoger beroep opnieuw 10 jaar celstraf gekregen. Dat is dezelfde straf als de rechtbank in 2019 oplegde. In Voorthuizen zijn 20 vaten met chemisch afval gevonden. Vermoedelijk gaat het om drugsafval. Het is de vierde dump in korte tijd in het Gelderse dorp. Daniel Medvedev is zondag de tegenstander van Novak Djokovic in de finale van de Australian Open. De Rus bereikte in Melbourne zijn tweede Grand Slam finale door de Griek Tsitsipas te verslaan. Het weer vrij zonnig, maar vanmiddag neemt de bewolking toe.